Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Mensen die in de buurt van de IJssel wonen bereiden zich voor op een hoogwatergolf. In Deventer is een terras afgebroken en moeten auto's weg bij een haven. En even verderop moeten campinggasten verkassen naar een hoger gelegen plek. Het is allemaal vanwege de hoge waterstand. Een paar uur geleden stond de IJssel bij Deventer op 4,28 meter boven NAP. En er komt straks nog een bak regen aan. Als het water boven de 5 meter komt, dan overstromen de uiterwaarden en het lager gelegen land. Nog nooit werden er zoveel drugslabs opgerold als het afgelopen jaar. Het ging in totaal om 151. het jaar daarvoor lag het aantal nog op dik 100. En de politie vertelt hoe die toename te verklaren is. De vraag naar drugs wereldwijd is toegenomen. Dus dat geeft een eh, indicatie voor eh, criminelen om toch daar meer in te investeren. En het tweede is eh, dat wij ook zien dat de meldingsbereidheid bij mensen in Nederland gegroeid is. We hebben 23% meer meldingen bij misdaad anoniem over dit soort locaties. Eh, en dat alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we denk ik eh, die stijging nu gezien hebben. In het zuiden van het land wordt nog altijd de meeste synthetische drugs gemaakt. En ook steeg het aantal keren dat drugsafval werd gedumpt met bijna een kwart. Bijna 200 keer werd het afval gedumpt in een bos of langs een weg. En justitie eist een taakstraf van 240 uur tegen de vrouw die oud-minister Sander Dekker liet vallen met zijn racefiets. Het gebeurde een jaartje terug bij Monster, langs de kust in Zuid-Holland. En bij dat ongeluk brak Dekker 15 botten. En ook lag hij drie dagen lang in coma, vertelde hij vandaag in de rechtszaal. Mijn eerste vage herinnering is die van het ziekenhuis. Toen ik na drie dagen coma wakker werd, omringd door familie en vrienden met betraande ogen tranen, deels vanwege het akelige gezicht, de buisjes en de slangetjes, de 15 breuken, mijn verwarde gedrag. Maar ook tranen van geluk, omdat ze zich lang hadden afgevraagd of ik überhaupt nog wakker zou worden. En zo ja, in welke toestand dan? Dekker zegt dat hij na dat ongeluk nooit meer dezelfde is geworden. Over twee weken is de uitspraak. Het weer dan nog, nu nog droog op de meeste plekken. Maar aan het eind van de middag komen er vanuit het zuidoosten pittige buien aan... met kans op zware windstoten, hagel en onweer. En vanavond trekken die weg via het noordwesten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam heb je 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer. 20 minuten op de A5 Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Zuid 10 kilometer file door werkzaamheden is maar één rijstrook open. De vertraging is een uur.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 Whenever I'm filled with doubts that we will be together. Wherever I lay me down, wherever I put my head to Whenever those dark clouds fill the sky Whenever I lose the reason why Whenever I'm filled with doubts That we will be together Whenever the sun refuses to shine Whenever the skies are pouring rain Whatever I lost I thought was mine Whenever God till now. would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very much.